Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft in de hoofdstad Ankara zijn overwinningstoespraak gehouden. Daarin riep hij het Turkse volk op tot eenheid en solidariteit. Kort daarna haalde hij uit naar zijn rivaal Kılıçdaroğlu. Erdogan beschuldigt hem ervan banden te hebben met terroristen. De oppositieleider noemde de verkiezingen de oneerlijkste in jaren... en riep zijn aanhangers op om te blijven strijden voor democratie. In Venetië is een groot onderzoek aan de gang naar een groene kleur in het water bij de beroemde Rialtobrug. Vanochtend zagen inwoners en toeristen dat het water fluoriserend groen was. Het gaat niet om een actie van de Italiaanse milieuorganisaties... die ontkennen dat ze erbij betrokken zijn. Volgens de autoriteiten van Venetië is er geen gevaar. De groene kleur is mogelijk een vloeistof om lekkages mee op te sporen op een strand in de gemeente Westland in Zuid-Holland is een volle urn achtergelaten, meldt de politie. Waar precies is niet bekend en ook is onduidelijk van wie de stoffelijke resten zijn. De politie is op zoek naar nabestaanden. Een Ajax-speler Steven Berghuis heeft een boete gekregen van de clubleiding... omdat hij vanmiddag een klap gaf aan een omstander. Het incident gebeurde na de wedstrijd in Enschede tegen FC Twente. Op een filmpje is te zien dat Berghuis buiten het stadion een slaande beweging maakt. Volgens de krant Tubantia reageerde hij op iemand die iets racistisch zei tegen zijn teamgenoot Robbie. De Ajax-speler zegt in een verklaring dat hij spijt heeft... en ook dat er vaak verwensingen klinken bij uitwedstrijden. Ajax verloor met 3-1 van FC Twente en is als derde geëindigd in de competitie. Het weer, vannacht koelt het af naar 5 tot 10 graden.